Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Hamas zegt dat er 50 gijzelaars zijn gedood na de aanvallen vannacht van het Israëlische leger op Gaza. Maar veel is nog onduidelijk, zegt onze correspondent. Nou, we weten niet zo heel veel eigenlijk. Hamas zegt inderdaad dat die uh, zijn eh, gedood na Israëlische bombardementen. Maar of dat betekent dat ze door die bombardementen zijn omgekomen... Eh, of dat ze geëxecuteerd zijn als vergelding voor die Israëlische bombardementen, dat weten we niet. EU-leiders hebben de hele dag met elkaar gepraat over de oorlog. En het ging vooral over het organiseren van een wapenstilstand... zodat er meer humanitaire hulp het gebied in kan. Maar hoe ze dat willen doen, daar zijn ze nog niet over uit. Een vrouw van 83 heeft in hoger beroep 2,5 jaar cel gekregen... omdat ze samen met haar dochter een vrouw als huisslaaf op zolder vasthield. Ja, het gebeurde ongeveer een jaar lang in hun huis in Kerkdriel in Gelderland. De rechter zegt dat het gaat om mensenhandel en uitbuiting. De vrouw moest huishoudelijke taken doen en haar paspoort was afgepakt. En ook mocht ze geen contact hebben met familie en vrienden. Dennis Schouten, de presentator van praat, heeft gelijk gekregen. Hij stapte naar de rechter omdat zijn ex video's bleef verspreiden... waarin ze beweert dat Dennis minderjarige meisjes appt en haar stalkt. Dennis krijgt een schadevergoeding van 7500 euro. En ook moet zijn ex alle kosten van de rechtszaak betalen. En stripliefhebbers kunnen vandaag helemaal losgaan. Want het nieuwste deel van de strip Asterix en Obelix is uit. die boeken ken je misschien nog wel, want de slimme vrienden hebben nu al 40 albums uitgebracht. En deze expert snapt wel waarom de serie, die eigenlijk al heel oud is, nog steeds zo populair is. We zijn gewoon tijdloos. Dat zijn personages die iedere generatie eigenlijk blijven aanspreken. Eh, dat zijn ook vaak reeksen die worden doorgegeven van generatie op generatie. Veel lezers zeggen, ja, ik lees nu Suske en Wiske, want dat is wat er vroeger bij mijn grootmoeder op de salontafel lag. En er zijn nu 5 miljoen exemplaren gedrukt van die nieuwe strip. En daarvan zijn er bijna 200.000 in het Nederlands. Deze vrouw ging meteen langs een boekhandel. Eh, mijn man is een grote fan, dus eh, ik had hem al beloofd dat ik hem eh, zou gaan halen vandaag. Hij weet dat hij hem krijgt, maar ik laat hem toch inpakken. Gewoon voor het idee. En dan nog het weer. Nog verspreid over het land korte buitjes vanavond. Morgen opnieuw een grijze herfstdag met veel regen en dan tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland nog vooral vertraging aan de zuidkant van Amsterdam. Om te beginnen de A9 Alkmaar richting Diemen. Bij Amsterdam-Gaasperdam is een spoedreparatie aan de gang. De parallelbaan is daar dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. En de A10, de A10 Zuid om precies te zijn, richting Watergraafsmeer... die staat bijna helemaal vast en dat komt door een eerder ongeluk op de A1. Die is inmiddels weer vrij, de A1, maar hou rekening op de A10 Zuid... nog met een klein half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja, leuk. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Eh, vanavond eh, vanaf 7 uur al eigenlijk eh, begonnen deze oktobereditie. Als je op YouTube en op de kanalen van deze televisieomroep zit te kijken... dan weet je meteen hoe het, hoe het zit. Ehm, ik, ik, ga even, wat, wat, even wat, wat hier om de nek omdraaien, want er staat iets aan wat niet aan hoort te staan. Goed, ehm, eh, het is inderdaad 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Nou, één iemand die is hier voor de tweede keer dit jaar. Dus eh, dat is eh, Mich, beter bekend als Michel Tuip. want die is al eerder geweest. Goedenavond, Goedenavond. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, is, eh, dat is <laughs> toch wel weer een aangename eh, verrassing dat je er toch weer even bij bent uh, vanavond. Voor mij ook. Ik vind het hier altijd super gezellig. Ja, ja dus, dus dat. Maar, maar het draait natuurlijk om de man die naast je zit. Dat is Blanco. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want er komt wel het een en ander aan binnenkort. Ja, zeer binnenkort zelf. Over een uurtje of vier. zo. zo. zo. <laughs> Ja. <laughs> Dan staat hij in ieder geval op YouTube. En eh, dan zijn helaas de winkels nog dicht. Maar je kan al wel voor de deur gaan liggen van de platenzaken. Ja. Want eh, vanaf morgen is mijn album dus uit. Op eh, LP, op CD en op streaming. En dat zal niet helemaal ongemerkt voorbij gaan, denk ik zo. Ik mag hopen van niet. <laughs> Ehm, allereerst even over jou, want we kregen nog even wat berichten over ja, dat je toch even iets af moest zeggen. Ja, dat was heel vervelend. De eerste keer in mijn leven dat ik dus een show moest cancelen. Twee zelfs. Ja. Vanwege ziekte. Ja. Ja, een... Ehm, long, hoe heet het? Uh, eh, Luchtweginfectie, dankjewel. Luchtweginfectie. Luchtweginfectie. Luchtweginfectie. <laughs> Ehm, je hoort het ook aan mijn stem zometeen. Dus als je denkt, eh, heeft die groter een knijper op zijn neus? Nee. <laughs> ik heb een medische reden ervoor. Eh, maar ja, ik vond het te leuk om niet hier te zijn. En met mij gaat het wel weer hoor. Alleen het is er nog even een beetje... Ja die dat, komt is een beetje een nasaal geluid gaan we Een beetje, ah, ja, inderdaad. Ehm, want eh, je bent nog wel druk bezig, geloof ik, met, eh, met het eh, Talking Heads verhaal. Nou, of is dat aan het afronden nu? Ja, de laatste twee shows waren dit weekend. En die heb ik dus moeten cancelen. Maar die zijn wel verzet. Ja. Dus ehm, Dordrecht is naar 30 november gegaan. En um, Haarlem naar 20 december. Haarlem is hier in de buurt. Patronaat, ja. dus daar komen jullie dan nog tegen. Ik hoop het. Ja. Ehm, maar dat is niet het enige, want als er een nieuw album uit eh, gaat komen... dan betekent dus ook dat er iets eh, van een uh, tournee aan zit te komen natuurlijk. Hè? Zeker, zeker. En eerst een album release party, een hele coole in de Melkweg. Melkweg Amsterdam, ja. 16 november. En daarna vanaf januari dus een clubtour. Ja. Langs acht, negen hele mooie clubs. Met uh, ook weer en Norm Ipsum, die... ja, we gaan samen op tour. Dus dat is ongelooflijk leuk. Ja, ehm, dat eh, lijkt mij... Eh, want ja, we hebben je toch als, ook als <laughs> Lorem Ipsum vertegenwoordiger. Hoe ah. is dat dan? Eh, dat je als band dan daar, daar mee mag doen? Ja, mega leuk. We zijn Jan echt super dankbaar. Want ja, het zijn echt super gekke clubs waar wij ja, ik heb daar echt een van mijn, mijn grootste inspiraties en favoriete bands ooit gewoon gezien. Weet je, in de Tivoli, mhm. in de Patronaat. En om daar dan zelf te mogen spelen, dat ja, niet normaal, dat is toch waar je van droomt? <laughs> dus dat je in je zalen komt te staan, eh, waar je eerst eigenlijk nog even... Moet je dan zo even bij je armbeen pakken. Het is <laughs> toch echt waar, hè? Dat ja, gebeurt. Ik, ik heb er echt intens veel zin in. Ja, oké. Ehm, want eh, het is ook eh, niet zomaar, want jij doet ook een stuk productiewerk eh, voor eh, de band, hè? Zeker. Ik, ja. Eh, we hadden het er net over in de auto. Ik, we hebben allebei heel veel zin, want ze hebben alweer een, een heel nieuw album klaar liggen. Door de, Lorems. Lorms. En dat gaan ze gelukkig weer bij mij in de studio doen. Ah, toch wel. <laughs> En de productie mag ik weer doen. Dus voor twee weken beginnen we. Ja. En nou, dan volgens mij één, één of twee maanden, elk weekend zo'n beetje. En, het lijkt me toch ook wel intens. Want je moet je gaat straks natuurlijk ook met je eigen materiaal eh, de, ja, de popzalen in. Dan heb je natuurlijk ook nog het eh, productiewerk met die eh, vier mensen die, uh, die Lorem Ipsum heten. Dus, dat, en ik mag krijg je... voor de klas staan door de week. Ook nog, <laughs> ook nog. <laughs> ja, ja, nee, vrije dagen, dat is mij onbekend. Maar uh, ja. godzijdank, want ik, ik, als ik vrij ben, zit ik toch in de studio. Dus dan, ja, ja dus win-win. Heb, heb, je, heb, je, nog een wederhelft die, die zegt, zeg, Denk je ook aan mij of niet? Eh, <laughs> daar, ja, ja, ja, ja, ja. Maar eh, ik, dat plannen we heel goed in. Heel zorgvuldig. Oh, eh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, gewoon goed gaat. Ja, ja want er is nog een muzikant ergens in het land... die met een popronde bezig is. Dat is dus de heer Rasmus Bisschop, zegt hij niks. Maar eh, Marcus en ik eh, weten in ieder geval dat hij bij heel veel bands actief is. Dat lijkt een beetje op jouw agenda als ik het zo hoor. Maar het is niet muziek, maar het is ook je gewone werk. Eh, wat, wat ja, nou ja, ik, ik, ben dus muziekdocent. Ah. En dan drie halve dagen, dus het, het is nog te doen. Maar ja, ik, ik, kan ook geen nee zeggen. Ik vind het alles te leuk. Dus ik heb heel veel bands nu. Ik ben nu deze week met drie, vier verschillende producties bezig. Drie, drie EP's en albums, drie dus eh, eigenlijk zou ik... Ik zou iets minder kunnen doen, maar ik wil niks minder doen. Want het is, <laughs> het is allemaal leuk, weet je. Ehm, toch even nog over het, eh, de productiekant van, eh, van het hele verhaal. Want in Volendam schijnt er een zo waar... en dat zei Peter Steur in juni... daar zat jij nog bij, Michel, dat, dat hij dat zei... dat er een beetje een echte Volendamse underground scene aan het ontstaan is... en waar jij toch een behoorlijke spil in het hele verhaal bent. Ja, dat is super cool. En eh, ja, die studio van mij is daar ook een groot onderdeel van. Want het is nu mogelijk, weet je wel. Er zijn nu faciliteiten. En ik ben er om, eh, om beginnende bands of beginnende bands of al bestaande bands... om gewoon op een leuke manier en een betaalbare manier... Eh, goede kwaliteit, EP's, singles, alles op te nemen. Hm. Weet je wel, het het alternatief is gewoon een hele grote studio huren. En dan heb je een dagprijs en dan heb je een engineer nodig. En een, vaak is degene die daar werkt... Ja, gewoon iemand die het opneemt. Mhm. Weet je wel, een producer is toch iemand die weer meedenkt... en, en ook in het proces zit met de band. En ja, ik, ik vind dat het allerleukste wat er bestaat in de wereld. En ik heb nu de faciliteiten. Dus het is, het is echt te gek dat dat ook eh, ja, zijn vruchten afwerpt. En dat ik gewoon elke week wel gebeld word door nieuwe eh, enthousiaste eh, muzikanten uit, uit de omgeving. Voornamelijk uit Volendam mhm. en omstreken. Het is echt ongelooflijk hoeveel, hoeveel mensen er nu ook op hoog niveau eigen muziek maken bij ons in de buurt. En eh, ja, die kloppen bij mij aan. En dat, dat, is, dat is heel cool. En niet alleen bij mij hoor. ik, ik weet het dan natuurlijk van mijn eigen studio. Maar je hebt nog een studio in Volendam. Frank Bond van Alaska. En die maakt net muziek. Ja, ja. En uh, ja, die is ook supergoed bezig. Je hebt de hele singer-songwriter eh, kamp, zeg maar. Mhm die nemen daar weer op. En dat zijn ook allemaal hele talentvolle, talentvolle mensen met mooie liedjes. En eh, ja, er is gewoon eh, er staat een, een, vuurtje aan momenteel in Volendam op het alternatief. Ik merk het, want eh, ja, we hadden Alaska net laten horen met The Comedy of Distance. Dat is ook alweer een tijdje uit. Maar we hebben ook nog hier een muzikant en eigenlijk ook een songwriter in de studio gehad. Vorige maand, in september. Donna Marie. Dat zegt ja. natuurlijk alles wel, hè, de, dat er gaat. Komt hij eh, binnenkort ook weer met eh, materiaal dat ze... zegt... niet. Ze, is, ze doet nu een opleiding tot producer. Oh. Ze doet het, uh, eh, HKU is dat volgens mij? Ja, HKU. En dan de productiekant. Ja. Dus ik denk dat ze voornamelijk nu zelf aan het experimenteren is met nieuwe demo's. En met, uh, want zij moet natuurlijk heel veel dingen doen voor school. En ze heeft het materiaal, want ze schrijft geweldige liedjes. Ja. Dus eh, ik hoop dat ze wel weer een keer terugkomt. Want eh, ja, het is een supertalent. Dat, dat zijn mooie liedjes en mooi, mooi werk om te doen. Goed, ehm, dan laten we dat ook even horen. Want eh, ze was hier dus in september met vader Marcel in de studio. En we laten het nummer wat ze hier heeft gespeeld... samen met haar vader, Let You Know van Donna Marie. just like this. Haven't found the time to let you know. The thought of losing all my patience. I know I laugh too loud and I get cold. The days are turning into weeks. We're waiting for the summer to arrive. We're writing songs to pass the time, waiting for the day I'll call you mine. Always sleeping alone isn't helping at all. truth Unwrap the noise, the thoughts And let me say my dear, will be no longer than half a year. I will call you in the mornings or in the evenings after work. You don't have to feel lonely, I promise. If spring arrives early, drive down until you reach till you ride to the first rays of light will melt down the snow on the wintry roads. Come and see me in Colorado, where the mountains meet the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado sure you'll find work down here. Though I saved enough to see it through the year. I work overtimes on Thursdays, so in the weekends after night, we can catch a movie, I promise. Baby, don't you worry. We're ranching until we find someplace nice. Till the first autumn skies will sparkle your eyes with its evening light. Come and see me in Colorado, where the mountains kiss the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado, lay your doubts and fears aside. We'll start a new life together, leaving all this behind. Come and see me in Colorado. Come and see me. Come and see me. Come and see me in Colorado. Come and see me in Colorado. Come and see me in Colorado. Come and see Bernard Hering was dat eh, bij ons live in de studio. Want eh, dit is een versie die eh, wij hier hebben gemaakt. En dat is net wat je hoort. Dus twee nummers die uit deze studio zijn gekomen. Donna Marie dus met Let You Know. Met dat werk wat ze normaal gesproken bij Blanco neerzet. En Colorado dus van Bernard Hering. Nou, het is zover, want Blanco staat klaar om wat te laten horen. En het eerste nummer waar we naar gaan luisteren is het eh, nummer She Makes a Dead Man Dance. I got struck by lightning, it hit me in the head. My soul's on fire while I should have been there On a rainy day, she blew the clouds away. Harder things I do. just to know her name. Bony face got star got grace. She left me chasing, she left me racing a tricky trail. Fire in the hole, she's out of control. Lock up your friend, she's chasing a weekend. Stone cold look in the mirror, sweetheart and killer's got the moves and the brands she makes a dead man dance. Well, I met a man, told me love is a lie. There was the thing that hit me and took me to the sky. Fake or real, I know how I feel. What's it gonna take for a big heart to heal? She's out of space, got mysterious ways. She left me chasing, she left me racing a tricky trail. Fire in the hole, she's out of control. Lock up your friend, she's chasing a weekend. Stone cold look in the mirror, sweetheart of killers, got the moves and the brands. She makes her dead man dance. been three years and 14 days with something that she said, something that she hit me with like a bullet to the head. She said, Johnny, you're alright, you're just not the kind of guy. You're not the type that matches with the color of my eye. And every Friday turns into Saturday. We're doing all Let's go to Sunday, any day. I don't give a fuck day. As long as she's around, love might come to town. I'll find a way. Today might be my lucky day. Oh, she's out of control. Lock up your friend, she's chasing a weekend. Stone cold the mirror, sweetheart of killers, got the moves and the brands. Oh, she's out. control. Lock up your friend, she's chasing a weekend. Stone cold look in the mirror. Sweetheart, a killer's got the moves and the brands. She makes a dead man dance. Dat, dat, was even de kop eh, die eraf is eh, in, in dat opzicht. Want uh, ja, er uh, komt nu Michelle er ook bij. Mich, want eh, daar gaat zij eh, muzikaal door het leven als... Eh, de, de, medewerking verleent bij, <laughs> bij Blanco. Want dat, dat is natuurlijk op het album wat zeer, zeer spoedig dus uit gaat komen. Deze vannacht eigenlijk, hè, om 12, 12 uur. Dat gaat dan... 12 uur toch? 4 uur? Over 4 uur. Dan... Of, ja, nu nog eh, drie uur. In... Drieënhalf uur. Zeker, ja, dat bedoel ik. Dus, eh, <laughs> ja, ja. Eh, er is, er is een, nieuw attribuut er even bij gepakt. ik heb nog nooit zo'n ding omgehaald. Ah, nee, nee oké. nou, nou eens live op de radio gaan testen. Ja, maar je bent niet de eerste hoor, overigens, die met zo'n ding voor je, voor je snuffert zit. Er zijn, er, meerdere geweest hier in deze studio. Dus... Oh, echt waar? Ja, ja, ja. ja. Het voelt namelijk heel, heel ongemakkelijk. <laughs> het Het tweede nummer van vanavond heet... Just Say It Is. Hier is Blanco samen met Mich. Monday with a brand new day in my three-piece suit, my alligator boots, 20 missed calls, some fries in my pocket. I'm smoking like a rocket. There's a man on the corner with a sign saying Jesus gonna save me. Well, I'm alright, sir. Just walk away. Save me on another. Whoa, don't say it ain't so. Cause it's the right way to go. A little will once read a book that said, If you're not alive, then you're probably dead. I guess it's true, I guess he's right. I guess some things are just black or white, like day and night. Well, I'm a man on the corner with a sign saying, Jesus gonna save you. It's alright, sir walk away. I'll save you on another. Whoa, don't oh, say it ain't so. Just say it is. It's the right way to go. singing. Everybody's winning. Everybody's singing. Everybody's winning. Whoa. dan, eh, dan heeft uh, Mies weer even rust. <laughs> dat is altijd wel weer even fijn. Uh, gaat, het, gaat het prima zo? ja, goed. <laughs> een beetje een slok water erbij pakken. Ja, zo werkt dat in ieder geval. het is eigenlijk... ja, ja, voel je denk ik ook wel hier thuis een beetje, toch? Of niet? Ja, ik ga gewoon zelf al wat water pakken. zo, ja. <laughs> zo werkt dat dan. inmiddels staat Blanco klaar voor nummer 3 van het eh, eerste blokje. Want eh, zo dadelijk gaan wij eh, natuurlijk nog in het volgende uur nog een blokje van twee doen. Dus vijf nummers vanavond. en dat nummer, ja, het is wel heel erg mooi. Hè? In de tijdgeest gesproken. Stop de klok. Stop the clock break your phone, feel the music, change the tone, and dance in perfect isolation. Moonlight can be wrong, we're singing Mother Nature's song. Dance away, let it lead you, let it guide your way. Let it lead you, let it guide your way. fight for. Yeah, life is what you die for. Sliding down a rainbow, what a way to go. Last chance to write a love song. Hazy days, colored rain, paper planes, and magic trains. world that seems so far away. Still, a subway ride on a Tuesday night can leave the tracks and reach the sky. Fly away, let it lead you, let it guide your way. Let it lead you, let it guide your way. die for. Yeah, for worse or for the better. Yeah, nothing lasts forever. Sliding down a rainbow, what a way to go. I wish I wrote that love song. Stop the clock, break your phone, feel the music, change the tone dance away, dance away. Yeah, with everything you fight for. Yeah, life is what you die for. Yeah, for worse or for the better nothing lasts forever. Break the silence with songs of love and violence. When you jump off the earth, you're the first to see the fireworks. Scream in silence, symphonies of violence. Oh, yeah. Boys and girls find the secret chord and change the world. ja, dat was hem eh, voor dit moment. Eh, want we gaan zo dadelijk natuurlijk ook nog eh, met hem praten. hoor. Want er, er is nog veel meer over te melden. Over dit alles wat er aanstaan is. Maar eerst is er een single deze week uitgekomen van Punt Judith. Zwaar, met de toegift. En het nummer dat heet Alles Wacht. En dan moet ik hem natuurlijk wel eventjes fijn aanslingeren. Ja. Niemand is. Niemand is. Als een windvlaag in een onbewogen lege lucht. Stiller dan verwacht, dwars door onbewoonde vreemde steden. En de zon verdrijft de nacht, door straten uit een ander leven waar de jaren langs elkaar bewegen. Als ik ontwaak op een eerste lentedag, als de wind vlaag die me terugdraagt. en beweegt als alle uitverkoren motives when I was younger. And I do remember back in time. And all I could think of was to dive into life's oceans. If I could only dive in time. Het is ook meteen eh, zichtbaar in zo'n studio als eh, deze vandaag. Met, eh, met al die camera's. Met al die mensen in die studio. Maar goed, maakt niet uit. Um, Spiegel hoorde je. En zij heeft een hele live opname van haar theateroptreden in de Helling. Nou, het is niet een theateroptreden. Het is gewoon in een popzaal, de Helling. dat heeft ze online gezet. En volgens mij staat dit nummer er ook op Broken Walls van Verline Spiegel. En bovendien, en zij komt met binnenkort met een heel nieuw materiaal. Eh, wie dat ook eh, gaat doen, dat is een leuk bruggetje naar eh, de gasten van vanavond. Blanco, want jij komt ook met nieuw materiaal. Zeker. Ehm, want dan is de vraag, wanneer ben jij eraan begonnen aan dat materiaal? Want, want ja, je zegt net, van, ik ben best wel met, met heel veel dingen druk bezig. Vind je dan ook nog de tijd om daarvoor dan de tijd te nemen om dat, dat te doen? Nou, ik ben best wel eigenlijk eh, zelf verbaasd daarover. Want het is nog maar één jaar geleden dat ik mijn debuutalbum uitbracht. Eén jaar geleden maar? Ja. Dat was, ik denk zelf, dat was toch 21? Nee, het was gewoon 2022. <laughs> Eh, april, volgens mij maart, april. Ja. En eh, ja, deze had ik in april af. Dan moet je vier maanden van tevoren inleveren... als je hem op LP wil uitbrengen op de dag van release. Want dat duurt vier, vijf maanden. Mm Dus eigenlijk in één jaar tijd heb ik hem helemaal geschreven en geproduceerd en gemixt. Hmm. Dus dat is, ja, best wel snel, vind ik zelf. Ja. Voor mijn doen in ieder ja, geval. Ehm, omschrijven eh, omschrijf even voor de mensen thuis, die, want we horen nu een beetje wat meer de akoestische eh, kant van je. Maar het, eh, het kan best ook nog wel een beetje er stevig aan toegaan bij jou. Ja, ja, dit zijn een beetje experimentjes nu. maar ik vind het wel leuk om te doen. maar het, het, het is wel rock'n'roll, weet je. Maar het is, geen, het is geen hard rock of zo, hoor. hier en daar wel stevig ja, gewoon lekkere gitaarrock is het gewoon. Ja. Maar eh, ja, je hoort aan de liedjes al dat het... Eh, ja, het zit een beetje tussen... Eh, Prins Paolo Nutini, weet ik veel, dat soort dingen in, weet je wel. Een soort ja. van ja, rock waar je op kan dansen of zo. Ja. maar is het altijd iets wat je op een gegeven moment wilde doen? Op een, op een gegeven moment? Ja, al mijn hele leven. Ik, ben, ik doe het ook al mijn hele leven eigenlijk. Ik, ik schreef mijn eerste liedje toen ik 13 was, denk ik. En ehm, mijn eerste album bracht ik uit toen ik 20 was. Eh, met Blue Velvet. En dit ligt er niet zo heel ver vanaf. Nee. dat was iets meer pop. Maar eh, ook, ja, eigenlijk lijkt het wel een beetje op elkaar. Het is gewoon, dit soort liedjes maak ik. <laughs> En dat, eh, ja, dat doe ik gelukkig nog steeds. Ja, ga ik ook weer even naar jou toe. Want er is weer een, wat een openbaring van 13 jaar. En dan songschrijver Donna Marie is eigenlijk ook best wel vroeg begonnen met, met schrijven. Hoe zit het met jou eigenlijk met, met het schrijven van liedjes? Ehm, nou ja, schrijven ben ik eigenlijk pas echt begonnen met Lorne Ipsum. Ja. Ehm, we hebben daarvoor, ik zat daarvoor in een andere band samen met William, onze drummer. Ja. En, eh, de, heer Deen, volgens mij ook nog, hè? Nee, ja. Dat, oh, ja, ja, ja, ja, ook. Kijk, ah. jij bent scherp, hè? Ja, eh, Jacob uh, die Edward. Hoe heette die eh, band, Mies? met Jacob die Edward, dat was Faceless View. En daarvoor zat ik in Pumped Up met Will. Ja. En ja, toen hebben we gewoon wat dingetjes geprobeerd en... Ja, we waren eigenlijk meer echt een coverband. En toen, feesters viel View, hadden we wel echt eigenlijk een EP klaar liggen. En mhm. we zaten ook echt uh, eraan te denken om het op te nemen. En toen ja, viel de band een beetje uiteen. Dus dat was wel jammer. Maar eh, eigenlijk ook weer niet. Want daardoor, omdat wij uit elkaar vielen, zeg maar, mhm. is uh, Lorem Ipsum ontstaan. Ja. Want ja, Peter en Tim eh, zaten weer in een andere band. En die vielen ook uit elkaar. Dus toen kwamen we gelijk gelukkig eh, huwelijk. Zullen wij? Ja. Eh, maar maar nou weet ik van, bijvoorbeeld van Jacob D. Edward dat hij, dat hij toch heel kundig is. Hij komt hier ook bijna elk jaar komt hij over de grond. Dus wat dat gaat. Maar die, die, die kan dat ook. Maar heb jij toevallig misschien een beetje de kunst van hem af zitten kijken? In dat, dat zich? Um, ehm, nee, niet per se. Want ja, bedoel ik bedoel met schrijven, hè? Met schrijven van, uh, van, van mm, songs. Nee, nee. Ik, ik schrijf echt puur waar ik zeg maar ja, mee zit op dat moment. Of wat ik soort van kwijt wil. en ik gebruik het een soort van als mijn ja, dagboek een beetje. Ja, en eh, ja, dat eh, heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ook in, in de band dat ik met Jack zeg maar... Hm. had. Dus, Oké, oké. En, en uh, kijk, nu, nu, nu heb jij ook eens, ja, ben jij ook te horen bij Blanco op het, uh, op het mhm. album. Maar hij schrijft alles eigenlijk. Kom jij niet eh, met, een idee... nou, eh, zou, je, zou je het niet misschien zo iets doen? Of werkt dat niet zo? Ja, ik weet het niet. Ik vraag het ook. single hebben we samen gemaakt. Oh, die single hebben jullie... Ah, ja. ja, Jan had wel echt een goede opzet al. Ook mhm. qua tekst en gewoon de muziek. Mhm. En daar hebben we samen hebben we het gewoon... ja, een beetje zitten puzzelen. Een beetje zitten brainstormen. Dingen veranderen. Dingen weer even hergeschreven en zo. Dus eh, uiteindelijk is het al samen gebeurd. Ja, ja. ja. Dus eh, eh, hoeveel nummers is Mies op, op het album te horen? Twee, toch? Ja. Ja, twee. Twee, nummers. Echt duidelijk ook. Nou ja, ja bij die, die laatste die we nu deden is Just Say It Is. Daar zit in het refrein echt een koortje. Ja. Maar Mies, haar stem, die pik je overal zo uit vandaan. Dus als je Mies ooit wel eens hebt horen zingen... dan herken je meteen in dat refrein... Ja, maar wat, wat, maakt daar nou zo bijzonder in uh, jou? <laughs> ze, heeft, ze, heeft, sowieso uh, eh, 20 decibel meer dan een normale... <laughs> ik, kan gewoon niet zeggen. Ja. Normaal, ze heeft een ingebouwde versterker in een stembaan, een Marshall. Ja, maar wat maakt haar nou zo bijzonder waarvan jij zegt... Daarom wil ik er eh, erbij hebben. Ja, ze kan gewoon fantastisch zingen. En ze heeft een hele goede stem. En ja, ze is, ze, is, ze is een pro. Weet je, het is goed om erbij te hebben in de studio. En hoeft het één keer voor te doen en het heeft karakter je zegt een te hebben. Dat betekent dus niet alleen in het professionele opzicht, maar ook in het sociale opzicht. In, uh, een beetje de gezelligheid en de sfeer. Nou ja, eh, jij kan een beetje meepraten, toch? Het kind aan huis hier inmiddels. Ja, ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik dus. gezellig als fris kopje thee erbij. Ja, oké. Het <laughs> is een, duidelijk verhaal. We, we gaan een beetje zo langzamerhand op naar het einde van dit tweede uur van deze 3 voor 12 Noord-Holland Groetgolf bij Alternative FM. deze week ook een, een en eigenlijk zit er ook een clip bij van deze Jesper.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 Eh, we gaan een beetje op richting negen uur. Ehm, ja, nou Michel, je, zit er toch zo lekker ontspannen bij, <laughs> eerlijk gezicht. Even de appjes lezen. <laughs> ja, ja. Ehm, maar jullie zitten ook nog niet bepaald stil, hè? Als zijnde met Lorem Ipsum, had ik begrepen. Want een week of vier geleden zag ik jullie eh, zitten. In, uh, onder ergens in de catacomben van de Piers. <laughs> Eh, waar jullie ergens een oefenruimte hebben. Maar ik zie weer wat voorbij komen. dat klopt. Ja, we zijn echt druk bezig geweest met het schrijven van het album. Mm. En we hadden best al wel wat liedjes gewoon liggen. Die we gewoon ja, natuurlijk hadden geschreven al. Over de, de weken heen, maanden heen. Mm-hmm. Mm-hmm. En, uh, we maar we willen sowieso op zijn minst tien nummers hebben voor het album. Dus we, wilden nog even doorpakken. Maar het ging echt... Ja, het ging echt van zijn laaie dakje, om het even zo te dus zeggen. Dus er komt gewoon een compleet album aan. Ja, eh. het is nu zo goed als klaar. Eh, en eh, ja, over twee weken gaan we de studio in met Jan. Aha, dus, eh, dus eh, dan, eh, dan gaat, dat, gaat dat een beetje zijn een beetje vorm en zijn beloop krijgen. Mm zit er ook een beetje een soort van thema in, in een album? Of is het gewoon random twaalf nummers of 10, 12 nummers bij elkaar en we noemen het een album? Mm, het is best wel een donker album. Ja. Best wel gloomy. En het, ja, het meeste gaat wel een beetje over gebroken hart. Auw. Ja. Oeh. Ah, verdrietig. <laughs> Nou, eh, Ik heb nu al in het derde album. <laughs> nou, dat, eh, dat, eh, <laughs> er, wordt, er wordt al driftig gespeculeerd hier. Ja, <laughs> we gaan over naar het nieuws van, van 9 uur. En ja, ja, dat is toch weer... Ik bedoel, we hebben het vorige week hadden we het gehad met de heer P.J. en Bond. Maar nu is er ook weer sprake van toch weer een beetje volle materiaal. We hadden vorige week Ehm, de balcony van eh, de heren van Sai Hollywood. Maar nu pakken we even weer een ander nummer van, eh, van die EP die ze eh, ja, dit jaar, eerder dit jaar hebben uitgebracht. En dat is het, het fijne nummer Back It Up, wat je gaat horen tot aan het nieuws van 9 uur.